Inwoners die drinkwater nodig hebben... kunnen hun water dus eerst koken of water halen uit de winkel. Wij kregen op de groepsapp van de wijk hier eh, een appje binnen dat er iets met het water aan de hand was. Nou, toen werd ik op pad gestuurd, hè. Water halen. We hebben nog wel wat kleine flesjes met water staan. Maar ik denk dat er niks anders op zit als het gewoon eerst koken. Dan gaan we maar aan de drank. Ja, aardappels koken in, uh, in wijn is ook niet fijn, hè. Waterbedrijf Vitens zegt dat de leidingen vandaag worden doorgespoeld... maar dat het kookadvies in Amersfoort geldt tot zaterdag. Opnieuw is een vrouw aangerand tussen Diemen en Weesp. Het gebeurt op de Kanaaldijk. Afgelopen weken werden daar meerdere vrouwen lastiggevallen en betast. Er is extra cameratoezicht en de politie gaat er meer surveilleren. In Best in Brabant is een jongetje van 9 zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Een vriendje stopte een vuurwerkfontein onder zijn kleren. Daardoor liep hij tweede en derde graads brandwonden op. In Nieuw-Lek Lekkerland raakte ook een jongen van 12 zwaar gewond... doordat vuurwerk in zijn hand ontplofte. En het is koud, het wordt nog kouder. Daarom hebben de vier grootste steden beginnen deze week... de winteropvang voor dak- en thuislozen geopend. Het is te gevaarlijk om komende nachten buiten te slapen. In Vlaardingen doen ze het net even anders. Daar is de opvang al sinds november open. Anders komen sommige dak- en thuislozen er niet... omdat ze hun goede plekje buiten niet kwijt willen. Als je daar een goede plek hebt en je weet dat je voor één of twee eh, nachtjes hier in de opvang opvang, uh, eh, jouw goede plek onder de brug kwijt bent... en na twee dagen gaan we, gaan we hier weer dicht... dan eh, sta je weer eh, onderaan de hiërarchie in, in de buitenplekken. In de grote steden gaat de winteropvang weer dicht als het s'nachts niet meer vriest. Het weer, lekker veel zon, gaat of drie vanmiddag, maar er staat een koude wind.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 Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice if anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell.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 In de zaak van de dodelijke mesaanval bij de Erasmusbrug in Rotterdam... gaat het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep. De rechter gaf de dader, een psychotische man, vorige week tbs... maar geen gevangenisstraf. Het OM ziet dat anders, maar wil het verder zo laten. Finland verhoogt de afzwaaileeftijd voor reservisten naar 65 jaar. Dat heeft te maken met de mogelijke dreiging uit buurland Rusland. De reservisten kunnen nu vijf jaar langer worden opgeroepen. Het weer droog. Het gaat vannacht 4 tot 6 graden vriezen.